uur. Joris met het NOS-journaal. In de fraude is oud-bestuursvoorzitter Hakstegen van het Bouwfonds vrijgesproken van deelname aan twee criminele organisaties. Daarmee vervalt een belangrijke aanklacht van het Openbaar Ministerie in de zaak. Van de elf verdachten in de fraudezaak is Hakstegen degene met de hoogste functie. Hoofdverdachte Jan van Vlijmen, een oud-directeur van het Baalfonds, is op één van de acht punten vrijgesproken. De rechtbank acht hem niet schuldig aan oplichting van Philips bij de verkoop van een vastgoedproject. Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen als het gaat vriezen tijdelijk in de asielzoekerscentra blijven. Dat heeft minister Leers gezegd. Asielzoekers die al op straat staan kunnen vanwege de kou bij hoge uitzondering aankloppen bij de nachtopvang. Voor andere dak- en thuislozen worden ook maatregelen genomen. De vier grote steden stellen extra bedden beschikbaar. Volgens het KNMI gaat het vanaf zondagnacht matig vriezen. De kou lijkt in elk geval tot volgend weekend aan te houden. Minister van Bijsterveld aanvaardt de excuses van de Algemeen Onderwijsbond AOB voor de uitspraken van bestuurslid Kiers. Ze zei dat voor haar daarmee de kous af is. Skiers zei gisteren, na afloop van de lerarenstaking in Utrecht, dat Van Bijsterveld niet het intellectuele vermogen heeft om minister te zijn. Ook noemde hij haar de slechtste onderwijsminister ooit. AOB-voorzitter Drescher neemt in een brief afstand van de uitspraken. Willem Holleder is een vrij man en is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid, dat zegt minister Opstelter. Volgens hem zijn er geen voorwaarden verbonden aan de vrijlating van Holleder. Holleder werd in 2007 veroordeeld tot 9 jaar cel voor het afpersen van mensen in de vastgoedwereld en werd vandaag na twee derde van zijn straf vrijgelaten. Het weer, volop zon, vanavond in het zuiden bewolkt en in het westen kans op een bui. Morgen in het zuidwesten, morgen in het zuidwesten buien, smiddags overal droog met wat zon. Het wordt een graad of 5. Dit was het. En... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 50 kilometer. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 3. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude Rijndijk 3 kilometer. De A10 ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 5. Op de A13 Den Haag-Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein 3. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Westplein 4 kilometer.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 Jaargang 22 alweer van deze Euro Breakdown, aflevering 4 van 27 januari 2012. In de lijst deze week 14 stijgers, 5 zittenblijvers, 18 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Ik denk natuurlijk ook dat vier platen ruimte moeten maken in de lijst. Coldplay doet dat met Paradise na 18 weken. Jonah Bromfield en Lil Twist Fooling stonden 16 weken in de lijst. En twee platen met 15 weken. Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me en de LMFAO Sexy and I Know It. Wil je nou van die laatste plaat nog eens een eh, leuke eh, andere plaat zien, zeg maar? Dan moet je even zoeken op eh, internet naar Elmo and I Know It. Dan zien we dat mooie, leuke, rode poppetje uit de Zeesamstraat. en daar hebben ze echt een leuke single van gemaakt. I'm Elmo and I Know It. Maar goed, terug naar de lijst van Europa. En dan vinden we de snelste stijger. Aura Dione Geronimo gaat 9 plaatsen omhoog. Komt straks voorbij. En Snow Patrol This Is Everything You Are zakt er 10 en is de snelste daler. Vienna Colvin Harris We Found Love. 18 weken in de lijst. Daarmee het langst genoteerd. 27 januari vinden we natuurlijk ook in de geschiedenisboeken. De Finse burgeroorlog die breekt uit in 1918. 1981 een scheepsramp bij Java die eist 443 levens. En in 2012 was er een gasexplosie in Luik waar een appartement in stortte. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. if things go wrong, we can knock it down. words have two meanings But there's one thing on my mind It's all for you mm. And it's dark in a cold December But I got you to keep me warm If you're broken, I will mend you And I keep you sheltered from the storm That's raging on Now I'm out of touch I'm out of love I'll pick you up when and out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it you on a wall And it's so hard to say it But I've been it before Now I'll surrender up my heart And swap it for yours I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all time And out of all these things I've known I think I love you better now Don't hold me down I think the braces are breaking And it's more than I can take And it's dark in the cold December But I got you to give me If you're broken, I will mend you And I keep you sheltered from the storm that's raging on Now, I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all for you in time And out of all these things I've I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I will love you better now Het en zijn Lego huisje Negen weken lang staat hij onder de lijst van Europa. En natuurlijk had hij ook al een keer een groot tip met eh, die A-team. Die heeft helaas de break dan niet gehaald. Deze eh, Lego House doet dat wel goed. En eh, blijft trouwens staan deze week. Vorige week 19, deze week ook netjes op plek 19 vrijdagmiddag. En dan hoor je alleen maar hits op jouw radio. Tussen 3 en 5 komen ze allemaal voorbij. De 40 grootste hits van Europa. En mocht je nou op vrijdag geen tijd hebben, op zaterdag doen we het gewoon nog een keer. Dan tussen 7 en 9 komt alles nog een keer voorbij. Zo ook Champagne op nummer 18. She Doesn't Mind in de zesde week 6 plaats winst voor deze Jamaican is volgens mij, hè? Champagne. Op nummer 18 hoor je hem nu op CFM Zandvoort. dead, they chop on it. Two more shot, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. Two to my word, I'm ready for jump on it. Ready for run on it, ready for dunk on it. Tag team in for your truck, we pump on it. Heads up, high. mean, this really mean How the hell am I caught up in between? Devil's advocate, trying not to intervene Putting up a fight like it ain't a thing to me I swear that's gotta be the worst position to be in Being, I guess you feel like you've been ignored And your perfect picture turned to a jigsaw Cause when you're around me, you get a little withdrawn And we just can't seem to find time to sit and talk I know she isn't sure, ah uh, What happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house And everything becomes so cold Baby, that's the only thing I wanna know down. Why you acting like a kid up in the playground? If you got something on your mind, why don't you lay it out? Feels like the end of us is coming any day now, any day. I thought we'd never separate. Man can be destroyed but not defeated, and it's Hemingway. You know it's probably for the best anyway. Cause my suspicious mind was burying your jealous face. Let's go our separate ways. Uh, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house. And everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. when the hourglass of love runs out. Within four walls in one house, and everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. When the hourglass of love runs out Under one roof one house And everything becomes so cold Samen met uh, Esther Dion en de Love Suicide. In de zevende week gaan ze weer eh, wat plekjes omhoog. Van 20 namelijk naar plek nummer 16. En vorige week ging ze ook al eh, zo'n beetje vijf plaatsen omhoog. Dus ze zijn langzaamaan op weg om steeds hoger te komen in de lijst van Europa. Daarvoor eh, Chapelle en She Doesn't Mind. In de zesde week zes plaatsen maar van 24 naar 18. Slaan even twee platen overkomen dan bij Aura Dione. En ik kan zelf de single het beste aankondigen. Geronimo. stijgen van deze week met 9 plaatsen winst. I could, rejoice I could, take the choice, the choice I took to take the choices out of your hands and put them in my hands. And it's all good, yeah, it's all good. I got the bag, got the book, skip the town goodbye with no bad feelings, no heartbreak. hit the road. And so I moved to England and started seeing, started seeing what we're doing. Still doing everything we want. And maybe one day we'll go to rehab or back to Argentina. It's not that far away in the day now. So for someday I play my concertina to an arena full of people. Or dream my life away, dreaming of the day. When I find my girl, love will be amazing. Champion town. When I find my girl, love will be amazing. girl. Love will be amazing. Champion sound. Wanna find my girl. Love will be amazing. Champion sound. Crystal Fighters op jouw Zandvoorts Radio. En dat alles tijdens Zero Breakdown. De Champion Sound. Dat zeg ik. In de tiende week blijven ze zitten op eh, plek nummer 11. Dus eh, de tweede zitten blijven alweer van vandaag. Geeft ons mooi weer de gelegenheid om achterom te gaan kijken naar wat we dan gehad hebben. Nickelback, When We Stand Together. In de dertiende week zakken ze vijf plaatsen van 15 naar 20. Op 19 blijft staan Ed Sheeran en zijn Lego House in zijn negende week. Jean-Paul, She Doesn't Mind. In de zesde week gaat hij zes plaatsen omhoog naar nummer 18. the grass Sweeter, staat 14 weken in de lijst, zak van 12 naar 17. Plek 16 is er voor Tini Tempa en SDR Love Suicide gaat in de zevende week vier plaatsen omhoog naar die 16e plek. Jolanda Be Beacon en de Crystal Waters Lab Bump leveren een plek in. In de tiende week zakken ze van 14 naar 15. En diezelfde zakkende plek van 1, die is er ook voor de Red Hot Chili Peppers. De Monarchy of Roses zakt namelijk van 13 naar 14. Dat alles in de dertiende week. Nou, Radione Geronimo staat nu 7 weken in de lijst. Van 22 stijgt zij in één keer naar 13. En is met die 9 plaatsen winst de snelste stijger van vandaag. Jason de Woolo, Fight For You, staat nu 12 eh, weken in de lijst en zak van 9 naar 12. En de Crystal Fighters, de Champion Sound hoorde je net. In de tiende week blijven die dus zitten op plek nummer 11. Vijf minuten voor half vijf. En we gaan eens kijken hoe de top 10 eruit ziet. En dan beginnen we gewoon eh, bij nummer 10. Cobra Starship. Samen met Sabi, You Make Me Feel. In de dertiende week blijven zij zitten op plek nummer 10. La zes weken lang staan ze al in de lijst de Studio Killers en de O to the Bouncer. in die zesde week gaan ze omhoog van 16 naar nummer 9.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 Dus mocht je nog eruit moeten, kijk dan wel even uit. Morgen starten we weer met wolkenvelden en hier en daar valt nog een regen- of hagelbui. In de middag blijft het droog en schijnt vaker eh, de zon. Wind die draait van zuidoost naar oost en is zwak tot hooguit matig van kracht. Temperatuur morgen nou, zo'n graad of 5. Zaterdagavond, zondagnacht, dan is het weer helder. En bij een zwakke tot matige oostelijke wind gaat het overal in de regio licht vriezen. De temperatuur die daalt naar waarde omstreeks min 3 graden. Dus ook dan is er wel weer kans op een hoop gladheid. Zondag dan schijnt de zon, maar vooral later op de dag trekken er wel wat wolkenvelden over de regio. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige oostelijke wind. En met die wind wordt ook weer koude lucht aangevoerd, waarin de temperatuur blijft steken op hooguit 1 graden boven het vriespunt. Een koude zondag gaan we tegemoet. We gaan verder met de lijst van Europa. Vinden we dan uh, op nummer 8.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 He holds me in his plaatsen verlies deze week dus voor Lana Del Rey. Na 12 week gaat videogames eh, van 6 naar plek nummer 8. Ik heb weer een eh, zitten blijven voor je. Op nummer 7 blijft zitten Avicii en de single Levels. 12 weken nu in de lijst en dus nog steeds op nummer 7. weken lang staat hij in de lijst. Bruno Mars, It Will Rain. Een plaatje over de zomer in Nederland eh, zo'n beetje. Vorige week stond hij trouwens nog op nummer 8. Deze week stijgt hij omhoog naar nummer 4. En daarvoor hoorde je nog de Avicii en Levels. In de 12 week blijven die zit op nummer 7. Dan zitten er twee platen tussen. Tyre Cruise en Flowrider. De Hangover op 6. En Rihanna You're The One vinden we op 5. Vorige week stond die plaat trouwens nog op nummer 2. En nu dus drie plaatsen naar beneden in de 11e week dat ze in de lijst staat gaan de top 3 van Europa en doen dat met de nummer 3 in handen van Coldplay en Charlie Brown. Acht weken geleden kwamen ze de lijst binnen. Vorige week stonden ze nog op 4. Deze week dus weer een plekje verder omhoog naar 3. countdown of the continent. table van Europa in handen van Adele en Turning Tables. Onder acht weken staat ze in de lijst en ze gaat weer een plekje verder omhoog van 3 naar 2. Daarvoor uh, eh, Coldplay Charlie Brown, die ging van 4 naar 3 in de achtste week. Bruno Mars, It Will Rain, die halveerde zijn plek. Hij ging namelijk van 8 naar 4 in de eh, negende week. Rihanna Euro One stond op 5, die kwam vanaf 2. En in de elfde week zak zij dus drie plaatsen. Hebben we nog één plaat voor je? Dat is dan de beste plaat van Europa op dit moment. En dat is eigenlijk dezelfde als vorige week nog. Katy Perry, The One That Got Away. The One That Got Away van Katy Perry voor de tweede week oprijden. Beste plaat in Europa. Ondertussen alweer negen weken lang in de lijst te vinden. Dat was hem weer. De vierde aflevering alweer van de 22e jaargang Euro Breakdown, 27 januari. Deze week vier nieuwe binnenkomers in de lijst. En Katy Perry dus nog steeds bovenaan. Adele, Turning Tables, Coldplay, Charlie Brown, Bruno Mars, It Will Rain en Rihanna You're The One maakten de top 5 compleet. Lijst nalezen, dat kan.